Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij de pro-Palestijnse demonstratie in Utrecht heeft de politie 40 mensen afgevoerd met stadsbussen. RTV Utrecht meldt dat drie mensen zijn aangehouden, maar dat is door de politie nog niet bevestigd. De betogers bezitten sinds het begin van woensdagavond een universiteitsgebouw. Nog eens 200 betogers demonstreerden voor het gebouw. Rond 1 uur vannacht heeft de politie het pand ontruimd. De universiteit heeft besloten om alle toegang tot de onderwijspanden in de binnenstad tot maandagochtend te sluiten. De pro-Palestijnse demonstratie in Amsterdam is zo goed als voorbij. De meeste demonstranten zijn vertrokken, meldt de politie. Demissionair onderwijsminister Dijkgraaf zei bij Talkshow op 1 dat hij met afschuw heeft gekeken naar de beelden uit Amsterdam. Gisteravond zochten de demonstranten de confrontatie met de ME. Volgens de politie hebben de demonstranten daarbij stenen en ammoniak richting de ME'ers gegooid. Ook werden vernielingen aangericht en mensen geïntimideerd en bedreigd. Bij het protest in Amsterdam zijn 32 mensen aangehouden. De Verenigde Staten gaan geen wapens meer leveren aan Israël... als het doorgaat met de belegering van de stad Rafa in de Gazastrook. Dat zei president Joe Biden in een interview met CNN. Het is voor het eerst dat Biden zich zo kritisch uitlaat over de potentiële Israëlische aanval. In Rafah zitten 1,4 miljoen Palestijnen vast. De VS vreest voor een bloedbad bij een aanval op de stad. Real Madrid heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. In de slotfase versloegen de Madrilenen Bayern München in eigen huis met 2-1. Het is de zesde keer in elf seizoenen dat Real Madrid in de finale van de Champions League staat.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 can make it so at your cool smile. chemistry between you and me. I got that Your You got that know I love what you do when you do what you do. You got me in the groove when you move. I'm in a funky way. I'm in a funky way. get into the vibes I'm sending you right here. <coughs> uh, you see, love is like a. I know I love what you do when you do what you do.